Mariette Krol met het NOS Journaal. Memphis is de herdenking aan de gang van de moord op Martin Luther King. Het is 50 jaar geleden dat de zwarte burgerrechtenactivist werd doodgeschoten... op het balkon van zijn motel. Duizenden mensen liepen mee in een mars naar dat motel. Martin Luther King was in Memphis om stakende zwarte schoonmakers te steunen. De man die hem destijds uitnodigde sprak nu de menigte toe... net als de zoon van Martin Luther King... Beiden zeiden dat er nog steeds geen echte gelijkheid is in Amerika. Ook op andere plaatsen in de VS waren herdenkingen. De inzet van kroongetuigen kan grote gevaren opleveren... maar ze zijn meer dan ooit nodig voor het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit. Dat zei minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid... in een debat in de Tweede Kamer over de liquidaties in de Mokro-oorlog. Volgens de minister gaat er veel aandacht uit naar het inschatten van de veiligheidsrisico's van kroongetuigen en hun familie. De minister gaat wel onderzoeken of er meer persoonsbeveiligers moeten komen... als er door een rechtszaak meer mensen bewaakt moeten worden. Er zijn de afgelopen maanden veel meer nieuwe auto's verkocht... dan in dezelfde periode vorig jaar. In het eerste kwartaal rolden er ruim 136.000 auto's de showroom uit... een stijging van ruim 13,5 procent... Volkswagen was het best verkochte merk, gevolgd door Opel. Het voorstel van Rusland om onafhankelijke experts nieuw onderzoek te laten doen naar de gifgasaanval op oudspion Skripal is de afgelopen avond met overmacht weggestemd. Dat gebeurde tijdens het overleg bij de organisatie voor het verbod op chemische wapens. Op verzoek van Rusland was er in Den Haag overleg over de aanslag. Ruslands verzoek om samen de aanval te onderzoeken werd door de Britten pervers en een afleidingsmanoeuvre genoemd. Het weer. Vannacht bewolking, hier en daar wat regen, bij minimaal 7 graden. Ook de komende ochtend nog wat regen, later opklaringen, af en toe zon, maar flink wat wind en een graad of 9.